Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste mensen hebben Gaza verlaten. Het lijkt erop dat de grens open is tussen de Gazastrook en Egypte. Mensen met een buitenlands paspoort en zwaar gewonden zouden Gaza mogen verlaten. Journalist Joost Scheffers is in Egypte en volgt het laatste nieuws. Bij de grensovergang aan de Palestijnse kant staan nu grote drommen mensen eh, wat dus betekent dat het nieuws daar waarschijnlijk wel is aangekomen, ondanks de beperkte verbindingen, dat ze vandaag de grens over mogen eh, gaan. Dus de buitenlanders in Gaza of de mensen met meerdere paspoorten. Aan de Egyptische kant staan er meerdere ambulances klaar om gewonden te vervoeren. En op beelden is ook te zien dat er vrachtwagens met hulpgoederen de andere kant op gaan, de Gazastrook in. En weer veel onrust in Oekraïne vannacht. Rusland zou opnieuw meerdere plekken hebben aangevallen. Daardoor brak er brand uit bij een oliefabriek. Oekraïne zegt dat ze de meeste drones die Rusland stuurde hebben onderschept. Avdivka, dat is een stadje vlakbij Donetsk in het oosten van het land... wordt aan drie kanten omsingeld door het Russische leger. Deskundigen zijn bang voor een grote aanval met veel doden daar. En ook de tweede patiënt die een varkenshart kreeg... is niet lang na de operatie overleden. Het gaat om een 58-jarige Amerikaan... die zes weken na de operatie alsnog is gestorven. Zijn lichaam stootte het varkenshart af. Allebei de patiënten kwamen niet in aanmerking voor een donorhart van een mens... omdat ze al te ernstig ziek waren. En als je met de auto tussen Zeeland en Brabant wil... dan kan, kan dat vanaf vandaag een week lang niet via de Vlakentunnel op de A58. Er gaan normaal gesproken 55.000 auto's per dag doorheen... maar nu is hij dicht voor groot onderhoud. Dat merkt ook deze jongen die met zijn collega op een carpoolplek heeft afgesproken. Ja, dat klopt. En staat hij in de file of weet je het niet? Dat weet ik niet. Ja, en want de tunnel is dicht, heb je gehoord denk ik? Ja, dat klopt. Die is dicht, ja. Heb je daar nu nog iets anders voor afgesproken? Eh, omdat je dacht, misschien eh, levert het probleem op? Nee hoor, die komt gewoon hier naartoe. Ja. En dan sta je nu gewoon langer te wachten? Ja, lekker toch. <laughs> Heerlijk. Maandagochtend gaat de bol als het goed is weer open. Tot die tijd zijn automobilisten daar een uur langer onderweg. En het weer nog. Neem je paraplu of regenpak mee als je de deur uit gaat. Het wordt een wisselend dagje met vooral vanmiddag en vanavond weer veel buien. Het wordt maximaal 14 tot 16 graden.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 You're unbelievable. unbelievable. Never mind the stars in the sky. Never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. kind of scared yourself, you turn and run. But if you have a change, when you get home.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 Guess I'm a quitter, but you op 106.9 ZFM To my ladies, what? I know you feel the flavor, flavor. it's a mystic again UK, make way for the la la la This is how we do it in the UK This is how we do it It's the mystic so good in my hood tonight. The summertime skirts and the guys in Canai. Oh, the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you gon' get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say.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 Think you can't does it like no. a million records and we'll make it in a dash. What? buzz and it's all because. sugar Oh Sheila Oh baby Love me right Let me love you till the uh-huh. Can't you let the others with you is where I got to be Oh baby Understand That I want to be the only man you're pulling over on me. Well, honey, baby, just you wait and see. And we sing, oh, oh, Sheila, let me love you till the morning comes. Oh, Sheila, oh, oh, Sheila, you know I want to be the only one. Sheila, oh, oh, Sheila, let me love you till the morning comes.